Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Geef het even door als je straks in de trein stapt. Die oproep doet de NS. Ze willen graag weten wie wanneer met de trein reist... zodat ze in de gaten kunnen houden hoe druk het wordt. Volgens de NS skippen sommige reizigers de trein... dat ze bang zijn dat het er te druk is... En dan kan zo'n app best handig zijn. Nou, je gaat naar de, naar de NS-app of naar onze website en eh, daar meld je je treinreizen aan. En eh, op basis van de informatie eh, maken wij dan een voorspelling over hoe druk het is in die trein. En dat laten we je direct zien. Het doorgeven van je reis is trouwens niet verplicht. Wil je het wel doen, dan kan dat dus in de NS-app. In Rotterdam is een jongen van 14 zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Hij ligt in het ziekenhuis. Kort na de steekpartij werd de jongen van 13 opgepakt... die er mogelijk iets mee te maken heeft. Bij vleesbedrijven in het Limburgse Nut hebben veel medewerkers corona... Er werken 225 mensen en bijna de helft is besmet. Het bedrijf heeft inmiddels een plan om de besmettingen terug te dringen... en weer veilig open te kunnen. Zo wordt er meer schoongemaakt en wordt gecheckt of de huizen en de vervoersbusjes van de medewerkers wel veilig genoeg zijn. Podiumbouwer Jasper kan na maanden zijn handjes weer laten wapperen. Vanwege corona zat hij noodgedwongen zonder werk. Maar nu helpt hij mee met de opbouw van de XL Corona Teststraat in Rotterdam... Het bouwen daarvan lijkt best wel op wat hij eerst deed. Ik merkte ook gelijk toen ik hier eigenlijk de eerste dag was en veel aan de telefoon, veel aan mailen, veel regelen. Dat is toch eigenlijk wat we normaal ook hebben met eh, ja, de show must go on. En uiteindelijk eh, zijn we met z'n allen aan het werk om die show zo mooi mogelijk te maken. En dat eh, is in dit geval niet anders. Over drie weken moet de megateststraat klaar zijn. Dan kunnen er 10.000 mensen per dag worden getest. Het weer kan mistig zijn en het is bewolkt. Dat blijft zo tot de middag. En dan breekt vooral in het zuidwesten af en toe de zon door. Het wordt vandaag en gaat op 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het hele land komt lokaal dichte mist voor. En langzaam rijdend verkeer vinden we al op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen...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 KPN, T-Mobile en Vodafone hebben tot 1 november 2022 de tijd om hun systemen beter te beveiligen tegen spionage of misbruik. Er moet bijvoorbeeld het risico op afluisteren tegengaan. Dat de Amerikaanse president Trump zijn verlies nog niet heeft toegegeven... noemde Joe Biden op een persconferentie beschamend. Volgens Biden zal het de nalatenschap van de president geen goed doen. Het weer in het noordoosten kan het mistig zijn. Verder is het vandaag vrij bewolkt. In het zuidwesten vanmiddag kans op zon en het wordt een graad of 13. But I never wanna fall again. Ah. Yo no te quisiera olvidar, pero contigo es todo nada. Yeah, yeah. You're deep in water, you're drowning us. You question my love like it's not enough. But I hate that you know, you know, you know, you got me tied up. You regret it now, but it's your mistake. you love me again atrás que nos vamos en un viaje escondido. Nos vamos pa' trucks en quejos y allí calmamos las ganas. Suéltate conmigo, mamá, que ya no hay marcha atrás.